Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vakbonden zijn ontevreden over het directie van VND. De bonden zeggen dat het Warenhuis vasthoudt aan de voorgenomen loonsverlaging. Daarom willen ze nog steeds naar de rechter stappen. VND verkeert in geldnood en voert momenteel koortsachtig overleg met alle betrokkenen... waaronder de banken en de verhuurders van enkele panden. Vandaag moet er een akkoord worden bereikt, zei de advocaat van VND eerder vandaag. Het was voor het eerst sinds donderdag dat ook de vakbonden weer aan tafel zaten. De prijs der Nederlandse letteren gaat dit jaar naar Remco Kampert. De 85-jarige schrijver krijgt de prijs van 40.000 euro komend najaar uit handen van de Belgische koning Filip. De prestigieuze prijs wordt iedere drie jaar uitgereikt. Kampert heeft tientallen dichtbundels, romans en verhalenbundels op zijn naam staan. Hij heeft volgens de jury lichtheid in de Nederlandstalige literatuur gebracht. Eerdere winnaars van de prijs der Nederlandse letteren waren onder andere Harry Mulisch, Hella Haase, Gerard Reven en Hugo Claus. In de Fed Cup hebben de Nederlandse tennisters Slowakije verslagen. Aranska Rus haalde in Apeldoorn het derde en beslissende punt binnen... door Anna Schmidlova in drie sets te verslaan. Rus won de partij met 6-3, 2-6 en 6-4. De tennisters spelen in april een play-off om een plek in de wereldgroep. In de eredivisie heeft Ajax het gat met PSV niet nog groter laten worden. De Amsterdammers wonnen met 2-1 bij Go Ahead Eagles. Wel had Ajax voor de winnende treffer een blunder van Go Ahead doelman Mickey van der Hart nodig. Vlak voor tijd miste hij een terugspeelbal die ongelukkig over zijn voet stuiterde en in het doel belandde. Feyenoord staat na een 2-1 overwinning op SC Cambuur weer op de derde plaats. En Willem II won in Tilburg met 3-0 van Heracles. FC Groningen AZ is om kwart voor vijf begonnen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog. Minima tussen 1 en 4 graden. Morgen veel bewolking met in het binnenland af en toe wat regen of motregen. Het wordt 7 graden. Vanaf dinsdag meer ruimte voor de zon. De nachten worden dan weer kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de afrit Beek 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum 3 kilometer.